I don't love you. hij was de ideale schoonzoon. <laughs> misschien weten we dat nog wel, hè? Lang geleden. Tja, Engelbert Humperdinck aan het begin van een mooie zondagmorgen bij GoFM. Please release me. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. We gaan de komende twee uur je oren weer geweldig verwennen met geweldige muziek. Dus blijf bij me, blijf bij GoFM. Notice the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire today. Peter Cetera hier bij GoFam en The Glory of Love. Ja, liefde zegenfeert ook op deze zondagmorgen natuurlijk. Hè? Eerlijk is eerlijk. En een loflied op ons huis, Our House. Crosby, Stills, Nash en Young. Straks gaan we het hebben over uh, ja, kwakzalverij. Er is een vereniging, die heet Vereniging eh, tegen de Kwakzalverij. En die eh, trekt ten strijde tegen Chiropraxie. Wat is dat en waarom willen ze dat bestrijden? En waarom is dat volgens hen kwakzalverij? Je hoort het straks over, nou, zeg eens een kwartiertje. En tot die tijd prachtige muziek van Andrea Bocelli. cosa sia la fedeltà. La ragione del mio canto che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò e se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no.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 I can be. Hij net zo lekker als zijn vader, zou je kunnen zeggen. Oh. En Enrique Iglesias, hier in de show bij GoFam. Een hero. En daarvoor Andrea Bocelli met eh, ja, een stukje opera, zou je kunnen zeggen. Ja. Gezellig, moet ook kunnen op eh, een zondagmorgen. Straks eh, gaan we praten dus met de vereniging tegen de kwakzalverij. Wat zij te melden hebben, dat hoor je straks natuurlijk. Vast heel interessant. Herman de Bruin zit er al klaar voor, dus dat komt helemaal goed.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 Herinneringen van Rod Stewart. En met Rod Stewart, Maggie May natuurlijk. En de Moody Blues, Nights in White Satin. Prachtig. Ja, daar kom je je bed vooruit, zou ik zeggen. En als je je bed net bent uitgerold. Welkom bij de show. We zijn al een half uurtje bezig, dus eh, ja, je hebt wel wat gemist. Wat je niet gemist hebt, is het gesprek met Herman de Bruin, want dat gaat nu beginnen. Herman, ga je gang. De Vereniging tegen de Kwakzalverij die eist een beroepsverbod voor chiropractoren. Ik ga erover praten met de heer Renkens. Hij is namens die vereniging eh, in de uitzending. Meneer Renkens, welkom. Goedemiddag. Ja, dat is nogal wat. Een beroepsverbod voor chiropractoren, terwijl die mensen toch eh, aardig werk doen? Of ziet u dat anders? Ja, dat zien wij anders, ja. is, eh, die beroepsgroep van chiropractoren die presteert helemaal niks. Het is een soort medische secte met hele merkwaardige ideeën over het ontstaan van ziektes. En dat is ooit bedacht door een Amerikaanse kruidenier en magnetiseur. Mhm. En het meet zich een medisch tintje aan, maar als je goed nakeekt in wetenschappelijk onderzoek, dan blijkt dat al die handgrepen geen invloed hebben op het beloop van uh, klachten. Nee, en de mensen die allemaal zeggen dat het toch geholpen heeft, is dat eh, placebo? Ja, eh, alle kwakzalvers hebben tevreden patiënten. En dat is voor een deel placebo-effect. Dat kraken van je nek of van je rug, mhm. dat, maakt, dat is dus imposant natuurlijk. Dus de mensen denken, er gebeurt iets. De huisarts die zei alleen maar, wacht dat maar een tijdje af en slik wat pijnstillers. Ja, de meeste mensen nemen daar geen genoeg mee. Nee. Dus een krachtdadige aanpak van een chiropractor, dat, eh, dat, dat kan een placebo-effect, suggestie-effect bewerkstelligen. En ook natuurlijk belopen ze gunstig bij nekpijn en hoofdpijn. Als je niks doet, nou, je kijkt dus na drie maanden of zes maanden, dan is bijna alles spontaan genezen. Ja, en dan denken mensen dat het door die chiropractor komt. Ja, ja. ja. Maar ja, we hebben het over het kraken, dat is, dat is eh, een aantal keren misgegaan, hè? Ja, dus, nou ja, we zijn nu weer in het affect geschoten omdat er deze week een uitspraak is geweest in een zaak tegen een Haarlemse chiropractor. Die een man van 33 met wat hoofdpijn en nekpijnklachten eh, heeft hard zo hardhandig heeft gekraakt dat hij tijdens de behandeling acuut bewusteloos werd. Stopte met ademhalen en gereanimeerd moest worden met en 112 erbij. Hmm. Die man heeft vijf weken in een, in een intensive care van een academisch ziekenhuis gelegen. Die kan niet meer lopen, die kan zijn armen niet meer bewegen. Die heeft ernstige gezichtsstoornissen. Die, ja, eh, die is levenslang eh, beschadigd en eh, geïnvalideerd. Ja. Nou kunnen jullie als vereniging tegen de kwakzalverij roepen omdat dat niet meer mag. Maar hoe krijg je het verbod definitief? Ja, dat is moeilijk. de geneeskunde is een vrij beroep in ons land. En mhm. de, die vrijheid gaat vrij ver. Toch hebben wij bijvoorbeeld wel een inspectie voor de gezondheidszorg. Ja. Want ook in ons, eh, in ons stelsel met grote mate van vrijheid voor alternatieve genezers zijn er een aantal dingen opgesomd, ook in de wet, die ze niet mogen doen. Dus ze mogen geen röntgenstralen gebruiken, ze mogen de huid niet doorboren, ze mogen geen bevallingen doen. En in dat rijtje moet ook de chiropractie, of tenminste de nekmanipulatie, worden opgenomen. Dat is niet zo moeilijk in een wetswijziging, maar moet, politiek moet dat willen. Ja, 25 jaar geleden was er heel veel sympathie voor alternatieve geneeswijzen. Mhm. Heel veel tolerantie, ook in de politiek. Dat is duidelijk veranderd. Ja, ja. Ik, ben niet zo, ik ben niet zo pessimistisch over. Nee, nou ja, als er eh, zulke dingen zijn zoals eh, de zich voordoen, zoals u net noemde, dan is dat natuurlijk heel eh, kwalijk. Er zijn ook echte sterfgevallen bekend, ook bij de inspectie. Dus dat is, ja. En, dat is niet eens tegen die patiënt gezegd. Er wordt, er wordt niet over gepraat. Als je zegt, ik ga u nu behandelen, gaat u maar liggen. moet die patiënt ja, ja. weten het dat het een alternatieve geneesweg is, waarvan het nut niet bewezen is. Ten tweede, dat je eraan dood kan gaan. Ja, ja maar dat nou, eh, risico wordt niet eh, onderkend. nee, Want, eh, dat wordt niet gezegd. Dan zeggen ze, ja, dan worden die patiënten ontmoedigd. Dan gaan ze nog eens nadenken. <laughs> En dan blijven ze maar met hun klachten rondlopen. Ja, ja, ja, maar dat heeft meer met geld te maken dan met ja, ook waarschijnlijk. ja, eh, als mensen wat meer willen weten over de Vereniging tegen de Kwakzalverij en waar u tegen strijdt, eh, kunnen ze ergens eh, op de sociale media terecht? Ja, website www.kwakzalverij.nl. Daar is het allemaal te vinden. En dan blijft u strijden, denk ik, maar het wordt een lange, lange strijd, ben ik bang voor. ja, ja, we hebben nog niet gewonnen. Nee, dat is duidelijk, maar u blijft wel hameren op het feit dat het anders zou moeten. Ja, zeker. En, en, en, optimisme is daar toch gerechtigd. Want ik heb gezien in de afgelopen 25 jaar dat het tegengekeerd is. Dat er veel minder steun is voor die sector dan vroeger. Dat is dus al wat. Kan, gaat de goede kant op. en dan nog een verbod. Dat is nog het, eh, het ultieme doel. Zeker. Ja. Ik eh, dank u wel voor het gesprek. Meneer Renkens hoorde u van de vereniging tegen de kwakzalverij over het beroepsverbod voor chiropractoren. En of het gaat werken, dat moeten we even afwachten. Maar u blijft in ieder geval eh, in de strijd. Zeker. Ik dank u wel voor het gesprek.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 Zeker als die komt van Roger Daltrey. Je weet wel, de zanger van The Who, die normaal gezien heel veel rotherrie maakte in de jaren 70, 60. Maar eh, het kon ook anders. Without Your Love hoorde je hier bij GoFam. Ja, gezellig dat je erbij bent. Eh, kan ik je nog even ja, helpen herinneren aan onze website? Daar staat het nieuws van de regio op. Ja, dat is hartstikke handig, want dan hoef je niet te wachten tot de krant komt. Je kunt het gewoon bij ons lezen. www.go-rtv.nl, daar dus. Daar vind je al het regionale nieuws uit Zeeuws-Vlaanderen en verder bij elkaar. Zoek niet verder, ga naar go-rtv.nl. Het lijkt wel een reclametekst zeg. lachjes die je lach. Van warme broodjes bij het ontbijt. En van kleine stukjes nacht. Van stiekem zitten kijken. Ik naar jou en jij naar mij. En van de appels op de tafel spreid. Vier maten glimlach, vier maten droef, vier maten sofa, vier maten koef, vier maten blij zijn, vier maten rouw. Dat is mijn liedje. Mijn liefdesliedje is gemaakt van kleine stukjes zoen en van papieren vliegers, kinderstemmen in het groen, van bladeren van september sterrennacht in mei En van de appels op de tafel spreid. vergeef het me nou. Dat is mijn liedje. looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna be your magic woman touch. It's it alright. Met achtergrondkoor, ja, dat hoor je wel zeker. Ha, ha, ha. Ja, ja, ja. De Hollies, dat deden ze normaal niet, maar bij dit nummer wel. Ja, heb je dat weer. Magic Woman Touch. En voor Mathilde Santing. Och, wat een geweldig nummer is dat. Geschreven door Toon Hermans. Ja, de appels op het tafelsprei. Ook nog lekker ouderwets ook <laughs> trouwens. Een tafelspray. Waar hebben we dat nog? Oh ja, een beetje in de bruine cafés. Daar zie je het nog wel eens. Hè? En bij de, hoe noemen ze dat ook weer? Pubquiz op televisie. Daar zie je ze ook altijd liggen. Maar goed. Hey, het loopt al eh, aardig tegen elven zeg. Wat gaat de tijd snel. En we zitten hier gewoon lekker. Hier bij GoFam aan de koffie. Met van die megaspritsen. En die zijn dan voor de helft gedoopt in pure chocolade. Mmm. Ik zit hier wel met een paar bruine lippen. Gelukkig dat er geen tv bij is vandaag. Tijd voor Italiaanse muziek. Om even bij weg te zwijmelen. Zucchero, il volo. Goedemorgen. this crazy night. Leeman, Ja. We kennen haar natuurlijk van Lois Lane, weet je nog. Ook geweldige muziek, maar deze wat jazzy-achtige muziek mag er ook zijn. Cool worden je hier bij GoFam. Tijd voor de laatste voor dit uur. Ga even pauze nemen. En eh, jij kan dan nog luisteren naar uh, Rob de Nijs met Zonder Jou. En daarna nog wat mededelingen en het nieuws. En na 11 uur ben ik weer terug met het tweede gedeelte van de show. En dan gaan we een beetje het tempo opkrikken. En nog meer heel mooie muziek voor je draaien. En ook luisteren naar een eh, mooie reportage van Jeroen van Gent. Komt er allemaal aan. Zometeen. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel wennen dat het leeg is waar jij zoveel jaren was. De geluiden van de stilte leren kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas.